light attaches to a girl. And it's one more day up in the canyons. And it's one more night in Hollywood. If you think you might come to California, think you should now.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 不走。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 ook dit jaar is de winterste 50 er weer. You're as cold as ice. Winter. Winter in America is cold lijst Met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden. Oh, the weather outside is frightful. So this is Christmas. En jij hebt hem zelf samengesteld. Ga nu naar winterse50.nl. Bekijk de complete hitlijst. En luister in de laatste week van het jaar naar de Winterse 50.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 if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face radio. Met ZFM. ZFM. Hele fijne dagen. over. Whatever seems to be your destination, take life the way it comes. Take life. Very far through the snow. I'll think of you wherever you colder day by day. I miss you. I can hear people singing. It must be crazy.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 zien het wel.